Nieuws van 9 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Vanaf dit tijdstip rijden er geen treinen meer tussen Brabant en Zuid-Holland. Een spoorbaanbreuk op de Moerdijkbrug moet met spoed gerepareerd worden. Een tijdrovende klus omdat de rails eerst losgemaakt moeten worden. Na 5 uur vanmiddag moet het treinverkeer weer langzaam op gang komen. rijden tot 9 uur vanavond veel minder treinen dan normaal. Gerrit Salm bevestigt eerdere berichten dat hij volgend jaar vertrekt bij ABN AMRO. Wanneer precies is niet bekendgemaakt. Hij was benoemd tot 2018, maar heeft besloten die termijn niet af te maken. De Raad van Commissarissen van ABN AMRO start nu de procedure voor het zoeken naar een opvolger. Salm is sinds eind 2008 bij de bank in dienst. Onder zijn leiding werden Fortis Nederland en ABN AMRO samengevoegd en ging de bank naar de beurs. Politiebond ACP wil dat agenten eerder op kunnen treden tegen overlastgevers, zoals de jongeren die nu al weken overlast veroorzaken bij een supermarkt in de Zaandamse wijk Poelenburg. De gemeente Zaandam heeft nu maatregelen genomen. Zo komt er cameratoezicht en kunnen agenten gebiedsverboden opleggen. Maar volgens de ACP moet de politie standaard meer bevoegdheden krijgen. De politiebond stelt voor dat overlastgevers een korte periode uit de wijk kunnen worden gehaald om de situatie weer onder controle te krijgen. Vier Nederlandse wetenschappers krijgen vandaag de jaarlijkse Spinoza-premie, de hoogste onderscheiding in de Nederlandse wetenschap. De winnaars krijgen ieder een bedrag van 2,5 miljoen euro voor verder onderzoek. De wetenschappers, een chemicus, een infectioloog, een nanofysicus en een filosoof hoorden al eerder dat ze in de prijzen zijn gevallen, maar krijgen de premie vanmiddag officieel uitgereikt.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 In de Randstad eh, nog 39 files. Op de A1 richting Amsterdam is het nog behoorlijk druk. Tussen Hilversum Noord en Knopendiemen 15 kilometer. Drie kwartier vertraging. A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Breukelen en Knoop het Oude Rijn. 7 kilometer door een ongeluk. En door die file op de A1 waarmee ik begon loopt het ook vast op de A6 richting Amsterdam. Tussen Almere Buitenwest en Knoop het Muidenberg. 12 kilometer. Dat kost je een uur.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 Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag.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 magie, tout attribue le glaive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 you.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 Get out of control. Baby,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

with

like this can hold on, hold on. The road is clear, so got all your friends around and take them one by one by the hand to a peaceful, loving place.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 I met enough things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 Russell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

Chique, chiqui, chique, chiquita Ay, payita mía, guárdate la poesía, guárdate la alegría para ti Yo pido que todos los días te de sol yo pido que todos los viernes